Door de wereldwijde crisis blijft het ook in de oliesector slecht gaan. De winst van Shell is het derde kwartaal met drie kwart gedaald tot 3 miljard dollar. Bij uitzendorganisatie Randstad komt de winst het afgelopen kwartaal met een kwart tot 60 miljoen euro. De omzet daalde met 28 procent. Dirk Scheringa stapt op als voorzitter van AZ. Ook zijn vrouw Boukje legt haar bestuursfunctie neer. Scheringa is 16 jaar voorzitter geweest van de Alkmaarse voetbalclub... die vorig jaar landskampioen werd. Hij zegt dat hij zich gedwongen voelt om af te treden. Onlangs werd DSB, het bedrijf van Scheringa... en ook de hoofdsponsor van AZ failliet verklaard. De directie van AZ respecteert het besluit van Scheringa. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een seniorenflat in Stijn weer terug kunnen naar huis. Zo'n 80 appartementen werden vannacht ontruimd vanwege een grote brand in een naastgelegen winkelcentrum. Zo'n 40 winkels en 9 woningen zijn vannacht in vlammen opgegaan. De schade loopt in de tientallen miljoenen euro's. Europeanen hoeven vanaf volgend jaar niet langer op Schiphol bij de douane in de rij te staan om hun paspoort te laten controleren. Ze kunnen hun paspoort door een apparaat halen. Dat controleert de identiteit van de passagier via bijvoorbeeld gelaatsherkenning. Het experiment moet de rijen op Schiphol verkorten en geldt voor Europeanen die met een biometrisch paspoort naar een land buiten het Schengengebied reizen. De Iraanse president Ahmadinejad zegt dat zijn land wil meewerken aan een VN-plan voor zijn nucleaire programma. In dat plan laat Iran uranium verrijken in het buitenland. Het Westen wil zo voorkomen dat Iran kernwapens maakt. Ahmadinejad zegt dat het Westen met het voorstel kiest voor samenwerking in plaats van confrontatie.